uur. Raymond Seré met het ns Journaal. Het Westfries Museum heeft nog geen idee wanneer vijf schilderijen die tien jaar geleden werden gestolen door Oekraïne worden teruggegeven. De Oekraïnse autoriteiten lijken er volgens kunstroofdeskundige Arthur Brandt, die betrokken was bij de opsporing, geen haast mee te hebben om de doeken terug te geven. Eerst wilde Oekraïne de eigendomspapieren zien. Nu die zijn overhandigd is er een onderzoeksteam ingesteld dat moet controleren of het museum in Horen echt de eigenaar is. En daardoor is nog onduidelijk wanneer de schilderijen weer in het museum zullen hangen. Het Westfries Museum had gehoopt op het eind van de zomer, maar dat lijkt onhaalbaar. In de voorstad van Rio de Janeiro zijn demonstranten slaags geraakt met de politie toen de Olympische fakkel langskwam. Honderden betogers blokkeerden de route en bekogelden agenten met stenen. Ze demonstreerden tegen de hoge kosten van de Spelen. Ergens anders in Rio probeerden actievoerders de vlam te doven door er een plens water op te gooien. Beveiligers wisten dat net te voorkomen. Voor het eerst in bijna 30 jaar zijn goederen en diensten gemiddeld goedkoper geworden. Volgens het CBS was er in juli sprake van een negatieve inflatie. De prijzen lagen vorige maand gemiddeld 0,3 lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Vooral brandstoffen zijn de afgelopen tijd goedkoper geworden. Door negatieve inflatie kunnen consumenten meer kopen voor hetzelfde geld. Voor mensen met een hoge hypotheek is het minder gunstig omdat de schuld in feite duurder wordt. In Julianadorp in de kop van Noord-Holland is vanochtend een strandtent uitgebrand. De brand brak rond 5 uur uit. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Afgelopen juli was er ook al brand in de zaak. Het is de vierde strandpaviljoen in de regio dat in korte tijd door brand is getroffen, meldt de regionale omroep NH. En dan het weer. De zon schijnt af en toe, vooral vanmiddag. Al kan er hier en daar nog een buitje vallen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 20. Morgen meer zon en ook wat warmer. Twee zet de zomer door en zondag kan het 25 graden worden. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. In de Randstad staat de file op de ringweg Amsterdam, de A10. Daar staat tussen Kadoelen en Zeeburg 6 kilometer met ongeveer 20 minuten vertraging.